Vier mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Een van de vrachtwagens kwam in een sloot terecht. De ambulance vervoerde geen patiënt. Mogelijk is het ongeluk gebeurd toen de ambulance met zwaailicht en sirene aan het inhalen was. De N31 is bij Leeuwarden in beide richtingen afgesloten en dat gaat volgens de politie nog wel enkele uren duren. Meer dan 30 Braziliaanse slachtoffers van de rellen in Suriname zijn onderweg naar hun thuisland. Ze zijn opgehaald door een Braziliaans legervliegtuig. Aan boord van het toestel is een arts om de gewonden te verzorgen. Vorige week braken rellen uit in het plaatsje Albina, waar veel Chinezen en Brazilianen naar goud zoeken. De lokale bevolking nam wraak op de goudzoekers nadat een dorpsbewoner door een Braziliaan was doodgestoken. Werden vrouwen verkracht, winkels geplunderd en gebouwen in brand gestoken. De Afghaanse regering en de NAVO geven ieder een andere lezing over een aanval waarbij zondag in het oosten van Afghanistan tien doden vielen. Volgens een woordvoerder van president Karzai zijn onschuldige volwassenen en schoolkinderen het slachtoffer geworden van een luchtaanval. De NAVO zegt dat de doden jonge Taliban-strijders waren. Om vast te stellen wat er precies is gebeurd stelt de NAVO een gezamenlijk onderzoek met Afghanistan voor. Een Mexicaanse man is in tien jaar tijd al 600 keer gearresteerd. Volgens media in Mexico is dat een record. De man wordt telkens opgepakt voor openbare dronkenschap of het verstoren van de openbare orde. Hij werd volgens de politie 16 keer aangereden en 9 keer beroofd. De Mexicaan zat sinds 2000 zeker anderhalve dag per week in de cel. Het weer. Vanavond en vannacht ligt de temperatuur eh, iets onder het vriespunt. Er is kans op regen of sneeuw en het is plaatselijk glad. Ook morgen valt er sneeuw, vooral in het zuidoosten.